Volgens de Japanse autoriteiten komt er nauwelijks radioactieve straling vrij. Het metalen omhulsel van de kernreactor zou niet beschadigd zijn. Het koelen van de reactor gaat door. Volgens de Japanse tv was er een waterstofexplosie waarbij een muur is weggeslagen. Een aantal werknemers is gewond geraakt. Er was enige tijd een witte rookpluim te zien. Zaterdag was er een soortgelijke explosie in een andere kernreactor in dezelfde centrale bij Fukushima. De twee centrales liggen 240 kilometer ten noordoosten van Tokio. In een straal van 20 kilometer rond de centrales zijn een kleine 200.000 mensen geëvacueerd. Er zouden nog zo'n 600 mensen in het gebied zijn. Hulpdiensten in Japan hebben 2000 lichamen gevonden in een kustgebied in het noordoosten van het land. Het zijn slachtoffers van de aardbeving en de tsunami van afgelopen vrijdag. De doden werden gevonden op twee verschillende plaatsen in de regio Miyagi. Het officiële dodental staat op ruim 1500. De schatting van de politie is dat zeker 10.000 mensen zijn omgekomen door de natuurramp. Ten noorden van Tokio is opnieuw een zware naschok geweest van 6,6 op de schaal van Richter. Even daarna volgde een tsunami-waarschuwing voor een groot deel van de Noordoostkust, maar de verwachte vloedgolven bleven uit. De Japanse centrale bank steekt 15 biljoen yen in de geldmarkt. Het is bedoeld om na het verwoestende natuurgeweld de zwaarste klappen voor de Japanse economie op te vangen. Het is omgerekend ruim 131 miljard euro. Op de beurs in Japan is de Nikkei-index bij de opening direct 5% gedaald. Gevreesd wordt dat op de lange termijn de effecten van de aardbeving op de economie nog groter zullen zijn.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 that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound on. Ah. ZFM. Je kwam toen naar mijn huis. Weet je nog die dag, je voelde je oud.